Iedereen van 18 jaar en ouder krijgt uiteindelijk in de tweede helft van januari een extra prik aangeboden. Door Omicron kiezen we ervoor het boosteroffensief verder te versnellen. Alle 18-plussers die drie maanden of langer geleden hun laatste vaccinatie hebben gehad... of van corona zijn genezen, hebben dan de kans gekregen op hun booster. De maatregelen die al golden zijn verlengd tot in ieder geval 14 januari. Ondernemers kunnen blijven rekenen op steun, want... We realiseren ons heel goed. Een tweede kerst met veel minder omzet, minder of geen publiek... minder of geen gasten is natuurlijk ongelooflijk ingrijpend en verdrietig. En een dik huisfeest met oud en nieuw zit er trouwens ook niet in. Het advies blijft om niet meer dan vier mensen op bezoek te hebben tijdens de feestdagen. Nog meer politiek nieuws. Alle fracties hebben ingestemd met het nieuwe coalitieakkoord. Eerder vandaag werd al bekend dat het CDA en D66 hadden ingestemd. Nu hebben de ChristenUnie en VVD dat ook gedaan. Het akkoord wordt morgen officieel gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En denk nog even aan de pakketbezorgers als je vanavond weer wat online bestelt voor kerst. Na Black Friday en Sinterklaas blijft het topdrukte. Vlak voor de kerst gaan er weer een paar miljoen pakketten het land in per dag. De Noord-Hollandse koor werkt al bijna 40 jaar bij de post en sjouwt zich een breuk aan al die pakketten. Is het nog wel leuk? Ja, ja maar je bent wel eh, gesloopt hoor. Je bent echt eh, helemaal af. Met de kerstdagen lig ik eh, op de bank zeg maar. <laughs> op dit moment heeft Cor het vooral druk met kerstpakketten, kisten wijn en relatiegeschenken. Het weer, het is niet koud, maar het is wel regenachtig. Ook morgen zijn er veel wolken en er kan vooral in het zuidoosten wat regen vallen. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein is bij knooppunt Koenplein een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Je kunt keren bij Zaanstad Zuid, dat is afrit 1 op de A8.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 bij mij elk openingsnummer van ZFM Jazz van Toets Tielemans. nou, als ik zo naar buiten kijk... dan kom je eigenlijk weinig in de kerststemming. Het is regenachtig, druilerig en vreselijk weer in Zandvoort. En daarom hoop ik dat ik een beetje vrolijkheid... met mooie jazzmuziek breng deze ochtend in de woonkamers. Thank you. de klank van Please Send Me Someone To Love. Het is, eh, ja, het is weer zondagochtend, dus eh, tijd voor jazz. En ik wil ten eerste eh, natuurlijk al mijn, mijn luisteraars nog even hartelijk welkom heten. En dat zijn zowel de, de luisteraars uh, Haus Deutschland, Herzlich welkom En natuurlijk ook onze luisteraars uit, uit, van Overzee. Welkom, een warm welkom. En tevens heb ik hier nog iemand naast mij zitten. Ik ben vandaag niet alleen en dat is mijn vriend Bart ten Napel. Goedemorgen Bart. Goedemorgen Marco. En uh, goedemorgen luisteraars. Hey Bart, vertel eens, wat heb jij met jazz? Nou, eh, om heel eerlijk te zijn Marco, niet zo heel veel. Eh, mijn schoonvader had vroeger één keer in de maand jazzclub De Stapel in Zandpoort en Muiden. En daar gingen we dan altijd wel met elkaar heen. en, maar ik heb met muziek sowieso eigenlijk meer met melodieën en teksten. Niet zozeer met een genre. Maar eh, voor vandaag heb ik wel wat eh, pareltjes samen met jou uitgezocht. En eh, zo op een lazy Sunday morning, zeker met dit weer... kan het bijdragen aan een heerlijke, rustige, luie zondagmorgen. Zeker. En kan je ook vertellen welk nummer je uitgekozen hebt? Ja, speciaal als eerste nummer heb ik vandaag uitgezocht een nummer van Karen Sousa. Opgenomen in 2011. En het nummer heet Creep. We gaan nu luisteren naar de Karen Sousa met Creep. when you were here before. Can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. so special. You're so very special. perfect body. I want a perfect too happy. met het nummer Creep. Als je toch niet van jazz zou houden, dan nu wel. Karen is geboren in eh, La Pampa, Argentina. Op 10 eh, januari 1984. En is onder andere bekend van haar eh, cd's, Essentials en Hotel Sousa. We gaan verder met het volgende nummer. En het volgende nummer is van V. Eh, Klaassen samen met de WDR Big Band. En ze maakt een nummer uit het Dutch Songbook. ik zou eh, vanmiddag V. Eh, Klaassen optreden in, het, eh, in, de, in de krocht. Ons eigen theater in Zandvoort samen met uh, Kobakker. Maar jammer genoeg, door alle ellende van de pandemie kan het niet doorgaan. Dus dit kerstconcert is verplaatst naar maart. Ik neem dan aan dat het geen uh, kerstconcert meer is. Wat denk jij, Bart? Nee, ik, <laughs> ik denk inderdaad dat ze dan weer uit een ander vaatje gaat tappen. Maar Vee is eh, een van de meest veelzijdige jazzzangeressen van Nederland. Dus ik neem aan dat ze nog eh, genoeg andere nummers eh, ten gehoor zal brengen. Ja, daar gaan we wel vanuit. En de, de persoon die dit altijd organiseert, dat is Hans Rijmers. En Hans Rijmers is van Jazz in Zandvoort. En hebben we zometeen in het tweede uur een persoonlijk interview via de telefoon mee. Dus dat wordt allemaal hartstikke leuk. Een kleine cliffhanger voor het, tweede uur. Ehm, het volgende nummer is van... Een, een, vriendin van de show. Deze hebben we ook wel eens persoonlijk geïnterviewd. Ook een prachtige Nederlandse zangeres. En het is... Ehm, ik heb iets van haar kerstnummer uitgekozen. En dat is dan ook wel het laatste eh, nummer in dit programma... wat eigenlijk een beetje niet tegen de jazz aanhangt. Maar luistert u zelf. Nou, Veel mensen zullen niet weten, maar Toets eh, is geboren in Brussel, eh, Marco. Op 29 eh, april in 1922. Ja, dat klopt. Hij is overleden in augustus 2016. Een virtuoos, een grootheid in de muziek. Niet alleen als mondharmonica-speler bekend, maar ook als een uh, virtuoos fluiter. Ja, en hij speelt ook fantastische gitaar. En hij speelt ook nog gitaar. Ja, Net als in de studio Just Friends. Ja. Ehm, en op het eh, album speelde ook mee ehm, eh, Ak, van Rooyen. Ak van Rooyen. En Ak van Rooyen die is eh, in november dit jaar overleden. En Ak van Rooyen was toch wel een hele bijzondere Nederlandse jazz-trompetist. En hij speelde het prachtige instrument de flugel. Uh, Jack van Rooyen studeerde aan het conservatorium in Den Haag. En begon in 1949 zijn beroepscarrière bij het Gelderse Orkest. En hij werkte voor verschillende jazz jazz-ensembles zoals de Ramblers, eh, en met zijn broer Jerry van Rooyen en het orkest Alme Barelli in Parijs. Het was een eh, bijzondere eh, muzikant met prachtige klanken. Dat hebben we net ook gehoord op het, wat we net gespeeld hebben. Het volgende wat we klaar hebben staan, dat is een, dat is van Bill Evans. En Bill Evans is een, een Amerikaanse pianist. Hij is geboren in New Jersey. Hij is in 1980 eh, ook overleden. En zometeen gaan we weer eh, muziek spelen van mensen die nog leven. Hoor. Maar het is toch wel hele bijzondere muziek wat deze mensen allemaal gemaakt hebben. Het is bijzonder mooi. Daarom het volgende nummer van eh, Bill Evans Trio. En het heet Beautiful Love. is nog vreselijk koud eh, buiten, maar binnen begint het toch wel lekker warm te worden met deze prachtige muziek die we gespeeld hebben van, eh, van Bill Evans met de Bill Evans Trio. En het, heet, eh, het nummer heet Beautiful Love. Het volgende nummer wat we hebben klaarstaan is van de cd My Take van Tom Cohen. En Tom Cohen is een, een drummer uit Philadelphia. Hij is, hij, heeft niet zo heel erg veel eigen werk. Maar dat komt vooral omdat hij een, natuurlijk een fantastische drummer is. En zich uit heeft geleend als, als freelancer. Um, ik zou zeggen, luister die zelf. Er zijn prachtige jazzklanken met een, eh, in, in het tweede gedeelte van het nummer... een prachtige drumsolo van Job Cohen. En het nummer heet Without a Song. klanken van My Take. Van de LP My Take van Tonko en eh, met eh, Without a Song. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur jazz hier op de zondagochtend. Samen met, eh, met Bart. Bart, hoe ging het? Ja, het is superleuk om hier bij jou in de studio te mogen zijn, Marco. En de liefde voor jazzmuziek wakkert dan toch wel weer aan. Die groeit per de minuut. Vroeg, zondagmorgen Ehm, je had me gevraagd om het eh, laatste uurtje af te sluiten. Ik heb eh, gekozen voor het nummer uit. Eh, musical uit 1949. Neptune's Daughter. En tot aan het nieuws draaien we het nummer van uh, Ella Fitzgerald... samen met, een met haar quintet. En het nummer heet Baby It's Cold Outside. really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been been hoping that you so drop in. very nice. I'll hold your hands, they're just like my mother will start to worry. Beautiful, what's your And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Well, maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour.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 Your hair looks swell. I ought to say no, no, Mind no, if I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. That's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Oh, baby, don't hold out, baby. Ah, but it's cold outside. outside simply must go. But baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has been. How lucky that you so dropped in. So nice and warm. Look out that window at that star. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to get home. But baby, you'd freeze out there. Say, uh, lend me a comb. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch my hand.